Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft een boete van 30.000 euro geëist tegen de komiek Dieudonné. Hij is aangeklaagd voor het goedkeuren van terrorisme. Terwijl miljoenen mensen op 11 januari meededen aan een mars ter herdenking van de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs, schreef Dieudonné op Facebook, ik voel me een Charlie Coulibaly. Dat is een verwijzing aan, naar, aan de ene kant naar het blad Charlie Hebdo, waar twaalf mensen werden doodgeschoten, en aan de andere kant naar Amedi Koulibaly, de man die in een kosheren supermarkt vier mensen doodschoot. De omstreden komiek is al meerdere keren veroordeeld voor antisemitische uitspraken. De Belgische zedendelinquent Van den Bleken komt toch niet naar Nederland. Staatssecretaris Steven had met zijn Belgische collega afgesproken dat de man welkom was in een Nederlandse TBS-kliniek, omdat hij in psychische nood is. Van den Bleken heeft 30 jaar in een gewone gevangenis gezeten en vond dat hij daar niet de psychische hulp kreeg die hij nodig heeft. Hij zit nu in een nieuwe psychiatrische instelling in Gent en staatssecretaris Steven zegt dat hij daar blijft. Het aantal keizersneden kan flink lager worden als baby's die verkeerd om in de baarmoeder liggen vanaf de buitenkant worden gedraaid. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verleskundigen naar onderzoek. Ongeboren baby's liggen normaal met het hoofd naar beneden, maar soms liggen ze andersom. Bevallen via de natuurlijke weg is dan lastig en dan volgt nu vaak een keizersnee. Feyenoord heeft uit met 3-1 verloren van heerenveen. Kazim Richards bracht Feyenoord nog op voorsprong, maar door doelpunten van Terren en twee keer Larsson won Heerenveen alsnog. ADO Den Haag won thuis met 2-0 van FC Twente. Het weer, Vanavond en vannacht nog een enkele winterse bui. Het gaat bijna overal vriezen, minima van min 6. Buien kunnen lokaal voor gladheid zorgen. Morgen vooral ochtends nog een bui.